10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De ening stijgt volgens de vereniging Eigen Huis de komende jaren harder dan het kabinet zegt. De schatting van het kabinet is volgens de vereniging te rooskleurig. De belasting op gas gaat de komende jaren omhoog, maar volgens het kabinet merken huishoudens daar weinig van. Doordat apparaten energiezuiniger worden en huizen beter worden geïsoleerd. De vereniging Eigen Huis noemt dat wensdenken. Zolang oude koelkasten en wasmachines het nog doen... gaan mensen die niet vervangen voor zuiniger modellen. Bovendien stijgt het aantal elektrische apparaten in huis, zegt de vereniging. De Griekse kustwacht heeft 41 migranten gered. Hun schip was voor de kust van de Peloponnesos in problemen gekomen en had om hulp gevraagd. Onbekend is welke nationaliteit de migranten hebben. Ten zuiden en ten westen van de Peloponnesus en in de buurt van het eiland Kreta worden steeds vaker boten met migranten ontdekt. Sinds de Balkanroute gesloten is proberen mensensmokkelaars via deze gevaarlijke weg vluchtelingen naar Italië te smokkelen. De politie van Papua Nieuw-Guinea heeft alle asielzoekers in het kamp Manus Island opgedragen te vertrekken. Australië hield daar vluchtelingen vast omdat het land weigert de mensen zelf op te nemen... wilden de 400 vluchtelingen het kamp niet verlaten, ook al is het officieel gesloten. Van officiële kant wordt gezegd dat de asielzoekers zonder geweld worden verwijderd... maar volgens de migranten heeft de politie hun bezittingen vernield... De bewoners van het kamp moeten van de autoriteiten verhuizen naar een nabijgelegen plaats. Ze willen dat niet omdat ze bang zijn voor geweld van lokale bewoners. Het weer dan nog wisselend bewolkt met in de ochtend kans op buien. Vanmiddag klaart het vanuit het noordwesten weer op. Het wordt zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een stuk frisser.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 In beide gevallen is de weg weer vrij. A4 naar Amsterdam tussen Ipenburg en Zoeterwoude-Dorp doe je nog een kwartier langer over. En de A27 Breda-Utrecht ook een kwartier vertraging tussen Gorkum en Noorderloos. En 11 van Leiden naar Bodegraven.